Jelle Visser met het NOS Journaal. Net als afgelopen nacht hoeft vannacht niemand gedwongen buiten te slapen... bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. 60 mensen worden opgevangen in wachtruimtes van de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zo'n 10 mensen hebben er zelf voor gekozen de nacht buiten door te brengen. Anderen konden alsnog terecht op de opvanglocatie in Ter Apel... of worden opgevangen bij een kerkelijke opvangorganisatie... in Groningen en in Drenthe. In het eerste halfjaar van 2022 is in Nederland een kwart minder aardgas verbruikt dan in de eerste zes maanden van het jaar daarvoor. Vooral in de industrie en in de elektriciteitscentrales is minder gas gebruikt, meldt het CBS. Huishoudens verbruikten ongeveer 16% minder. Dat in Nederland veel minder gas werd verbruikt... betekent niet automatisch dat er ook minder CO2 werd uitgestoten. Zo werd energie vaker opgewekt met steenkool... wat juist vervuilender is dan aardgas. De energieprijzen zijn snel gestegen door de oorlog in Oekraïne. Het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd vanwege de politieke onrust in de Iraakse hoofdstad. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken werken de medewerkers tijdelijk in de ambassade van Duitsland elders in de stad. De Nederlandse ambassade in Bagdad ligt midden in de zogeheten groene zone, waar onder meer het parlement staat en waar verschillende ambassades zitten. Daar is het momenteel erg onrustig. De Nederlandse commando's die ernstig gewond zijn geraakt in de Verenigde Staten... werden beschoten vanuit een rijdende auto. Dat zegt de burgemeester van Indianapolis, de stad waar het gebeurde. Een van de slachtoffers overleed vannacht aan zijn verwondingen. De politie houdt er rekening mee dat een ruzie in een bar vooraf ging aan de schietpartij. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Het weer het blijft droog. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden. Overdag laat de zon zich rijkelijk zien.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 I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Baby. Could call me your baby. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some uh-huh. time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, drink that Alexander Wayne. Come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link tonight. tonight. with a player, but all you gotta do is keep it real with a player.